3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na de serie grote explosies in de Chinese havenstad Xinjiang... zijn zeker 17 doden en zo'n 250 gewonden gevallen. Dat meldt het Chinese staatspersbureau. Onder de slachtoffers zouden vooral veel hulpverleners zijn... die na de eerste explosie aankwamen. De ontploffingen waren in een terminal waar brandbare stoffen worden overgeslagen. Daarna brak een grote brand uit. In Alphen aan de Rijn begint later vanochtend het onderzoek naar het kraanongeluk van vorige week. Daarbij vielen twee bouwkranen en een deel van een brug op huizen en winkels. Vanaf een hoogwerker worden camerabeelden gemaakt... zodat onderzoekers kunnen zien hoe erg het brugdeel is beschadigd. Het onderzoek is nodig om een plan te kunnen maken voor de herstelwerkzaamheden. In de hoofdstad van Mali hebben twee mannen een politiepost aangevallen. Volgens ooggetuigen droegen de mannen tulbanden. Veiligheidsdiensten zeggen dat een agent en een burger gewond zijn geraakt. Bronnen hebben tegen persbureau Reuters gezegd dat er twee agenten zijn omgekomen. De laatste tijd zijn er vaker aanslagen geweest in Mali, vaak door groeperingen die banden hebben met Al-Qaeda. Amerikaanse F-16's hebben voor het eerst vanuit Turkije luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van IS. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben de gevechtsvliegtuigen doelen in Syrië gebombardeerd. Turkije gaf twee weken geleden toestemming aan de VS om een Turkse luchtmachtbasis te gebruiken voor aanvallen op IS. Die ligt op zo'n 100 kilometer van de grens met Syrië. Het weer nog, vannacht blijft het vrijwel overal droog en het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag zomers en tropisch warm, het wordt maximaal 30 graden. Tegen de avond is er dan kans op een regen- of onweersbui.